Raymond Seré met het nws -shop. Hamas heeft na 2,5 jaar de wapenstilstand met Israël opgezegd. De spanning tussen Israël en de Palestijnen is flink opgelopen sinds de aanslag van afgelopen donderdag in Eilat. Bij vergeldingsacties zijn sindsdien zeker 12 Palestijnen gedood. Ook kwamen vijf Egyptische agenten om het leven. De Egyptische regering roept daarom haar ambassadeur uit Israël terug. De marechaussee maakt zich grote zorgen over smokkelaars die steeds vaker bolletjes met vloeibare cocaïne slikken. De methode is gevaarlijker dan de bolletjes met poeder, omdat er een grotere kans is op een overdosis als de vloeibare bolletjes knappen. De afgelopen anderhalf jaar zijn op Schiphol zo'n 50 smokkelaars met bolletjes vloeibare cocaïne aangehouden. De organisatie van Pukkelpop kon niets doen aan de ramp door het noodweer afgelopen donderdag. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in België na voorlopig onderzoek. Volgens het OM was het noodweer zo ernstig dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het drama. Op Pukkelpop kwamen vijf Belgen om het leven en raakten tien mensen zwaar gewond, onder hen zijn drie Nederlanders. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn drie mannen vrijgelaten die mogelijk 18 jaar onschuldig gevangen hebben gezeten. Als tieners waren ze veroordeeld tot levenslang en de doodstraf voor de moord op drie jongetjes. Maar later werd hun DNA niet op de slachtoffers aangetroffen. Ze kwamen vrij door een schikking waarbij ze strafverlaging kregen in ruil voor een schuldbekentenis. Cabaretier Jochem Meijer heeft een zware operatie ondergaan. Er is een tumor uit zijn ruggenmerg verwijderd. Die was ontdekt nadat Meijer had geklaagd over pijn in zijn nek. De operatie was riskant, maar is volgens de naar tevredenheid verlopen. Het is nog niet bekend of de tumor goed of kwaadaardig was. De 34-jarige Jochem Meijer heeft al zijn optredens voor de rest van het jaar afgezegd dan het weer. Het wordt een zonnige dag in het zuidenkant 25 graden worden. Vanavond in het noordwesten kans op een bui. Morgen op meer plaatsen zomerse temperaturen met s'avonds regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u de aangekondigde snelheidscontrole van vandaag van het KLPD. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar wordt vandaag gecontroleerd tussen Badhoevedorp en Heemskerk.